Hij vindt dat VVD en PVV er eerst met z'n tweeën uit moeten komen. Informateur Roosentaal heeft vandaag gesprekken met VVD-leider Rutte en PVV-fractievoorzitter Wilders. Eerst apart en later gezamenlijk. Voor morgen is CDA-fractievoorzitter Verhagen weer uitgenodigd. President Obama wil dat oliemaatschappij BP snel een fonds opricht om schadeclaims vanwege het olielek in de Golf van Mexico snel en rechtvaardig af te handelen. Het gaat waarschijnlijk om enkele miljarden dollars. Obama is voor de vierde keer in het getroffen gebied. Hij maakte de namen bekend van de commissie die de oorzaken van het olielek gaat onderzoeken. De groep bestaat uit onderzoekers en milieudeskundigen, maar niemand uit de olieindustrie. De VN-veiligheidsraad heeft het geweld in Kirgizië scherp veroordeeld en opgeroepen de orde in het land te herstellen. Geweld tussen Kirgizië en Oezbeken heeft volgens officiële cijfers aan zeker 140 mensen het leven gekost. Verder is er een groot tekort aan water en voedsel. Tienduizenden mensen zijn naar buurland Oezbekistan gevlucht. Op de rivier de Ganges in het noorden van India zijn bijna 50 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een overbeladen boot. Het schip kapseisde midden op de rivier toen een religieuze dienst bezig was. Er waren 60 tot 70 opvarenden, terwijl het schip maar een capaciteit had van hooguit 25 personen. 17 mensen wisten op eigen kracht de oever te bereiken. In Frankrijk is ophef ontstaan over een oproep om vrijdag in een allochtone wijk in Parijs massaal samen te komen voor een borrel met drank en worst. Het lijkt erop dat de oproep van rechtsextremistische groepen komt. Ze zeggen dat hun wijk is bezet door mensen die niets moeten hebben van vlees en alcohol. Verschillende politieke partijen noemen de oproep een provocatie. Het weer wisselend bewolkt en droog.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 I couldn't love you any better. I love you just the way. talk to. I want you just say that I was so wrong. I want you to come.